Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de flatbranden in Hongkong is opgelopen tot 44... en zeker 45 anderen verkeren in levensgevaar. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Eerder werd gezegd dat met meer dan 250 mensen nog geen contact is geweest... De brand in Hongkong begon afgelopen dag in een van de zeven woontorens... en verspreidde zich snel naar de andere gebouwen... via de bouwsteigers van bamboe die er tegenaan stonden. Er zijn drie mannen opgepakt. Zij worden verdacht van doodslag. In de buurt van het Witte Huis in Washington zijn twee leden van de Nationale Garde neergeschoten. Hun toestand is kritiek, meldt de FBI. De gouverneur van de staat West Virginia, waar de slachtoffers vandaan komen... meldde aanvankelijk dat er twee zijn overleden. Nu zegt hij dat hij wisselende berichten krijgt over hoe ze eraan toe zijn. De schutter die is aangehouden. Hij zou zwaar gewond zijn. Er zijn geen andere verdachten. Vanwege de schietpartij is het Witte Huis op slot. President Trump en vicepresident Vance zijn allebei niet in Washington. In Leiden zijn negen pro-Palestijnse betogers aangehouden... na een urenlange bezetting in een universiteitsgebouw. De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt... vanwege de oorlog in Gaza. De politie greep in toen de demonstranten weigerden het pand te verlaten. De negen arrestanten zijn naar het politiebureau gebracht. De politie heeft een vermist kind alert uitgegeven voor de 15-jarige Fatma... Het meisje komt uit Tilburg en wordt al twee dagen vermist. Ze heeft volgens de politie een tenger postuur en een neuspiercing. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwart topje, een lichtblauwe jongensbroek en slippers. Ze is op eigen initiatief vertrokken en verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. Het weer bewolkt met enkele buien en vooral in het noorden van het land kans op, kans op mist.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 who would Thank my way this way. All I need's place to find. I dreamer? Am I dreamer? Am I dreamer? Am I dreamer? Am I am I dreamer? Am I Am I dreamer? Mm, yeah, yeah. I will find the time.